Broekers zou nu mogelijk gemeenten willen dwingen om plaatsen beschikbaar te stellen. Vuurwerkverkopers krijgen naast de algemene steunregelingen dit jaar... een iets ruimere compensatie voor het vuurwerkverbod dan vorig jaar. Toen kreeg elke ondernemer een bedrag van 3500 euro... omdat er nu voor het tweede jaar op rij een verbod geldt... op het verkopen van consumentenvuurwerk... en de sector zich daar niet op heeft kunnen voorbereiden... wordt dat bedrag verhoogd naar 4500 euro. Tegen vijf verdachten van een groepsverkrachting in Den Bosch zijn gevangenisstraffen geëist van 2 tot 4 jaar. Tegen een zesde verdachte eist het OM 16 maanden gevangenisstraf. De mannen zouden in een garagebedrijf twee meisjes van 15 hebben verkracht. Volgens het OM gingen ze uiterst grof te werk. De uitspraak is eind januari. In de zaak tegen Ghislaine Maxwell heeft de officier van justitie in New York de tenlastenlegging afgerond. De 59-jarige Maxwell wordt verdacht van het ronselen van jonge meisjes... zodat ze door miljonair Jeffrey Epstein misbruikt konden worden. Ook deed ze volgens het OM tien jaar lang zelf mee aan het misbruik. Epstein pleegde in 2019 zelfmoord in zijn cel. Maxwell kan, als ze schuldig wordt bevonden, in totaal 80 jaar celstraf krijgen. Ze ontkent de aantijgingen. Op 16 december gaat de zaak verder. En dan het weer. In het zuiden en westen van tijd tot tijd regen. In de Limburgse heuvels kan er natte sneeuw vallen. In het noorden en in het oosten opklaringen. Het kwik kan zakken van min 1 tot min 4 graden. Lokaal kunnen er ook mistbanken ontstaan en er is kans op gladheid. Overdag is het overwegend droog met wolkenvelden en een klein zonnetje.